Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse taskforce DOGE, die is opgericht om te snoeien in overheidsuitgaven... krijgt toegang tot de systemen van de federale uitkeringsdienst. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft daar toestemming voor gegeven. In de systemen zijn persoonlijke gegevens van miljoenen Amerikanen opgeslagen... Eerder had een lagere rechtbank Doos de toegang geweigerd... uit angst voor privacy schendingen. De Trump-regering stelt dat Doge, dat werd geleid door miljardair Elon Musk... deze gegevens nodig heeft om verspilling binnen de federale overheid aan te pakken. In het Belgische Haasrode zijn een Oekraïense vrouw en haar dochter om het leven gebracht, zegt justitie. Ze werden gisterochtend gevonden tijdens een brand in hun appartement. De brandweer was gebeld omdat er rook uit de ramen kwam. Brandweerlieden vonden de dode vrouw van 46 en zagen dat het meisje van 6 nog leefde. Ze werd gereanimeerd, maar is daarna overleden. Moeder en dochter hadden meerdere steekwonden. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de brand is aangestoken. Justitie gaat uit van moord en heeft nog geen verdachte aangehouden. In de haven van Antwerpen zijn de laatste maanden opvallend veel jonge Nederlanders opgepakt. Het gaat om uithalers die cocaïne uit zeecontainers probeerden te halen. Er werden zo'n 70 Nederlanders opgepakt. 20 van hen waren minderjarig. De jongste was 13 jaar oud. Snoepfabrikant Haribo zegt dat de cannabis die in hun cola-snoepjes is gevonden... er niet tijdens de productie in is beland. Een woordvoerder zegt tegen persbureau ANP dat er onafhankelijke tests zijn gedaan door een laboratorium. Die test lieten volgens Haribo geen besmetting zien binnen het productieproces. Haribo riep een partij snoepjes terug nadat twee kinderen ziek waren geworden.